uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Jury van Gelder heeft niks fout gedaan, dat zei de advocaat van de Turner... in het kort geding dat op dit moment bezig is. Volgens de advocaat had van Gelder maar vier of vijf biertjes gedronken... en kwam hij ochtends om vijf uur muisstil terug met collega Turner Jeffrey Wammes. De advocaat zei in zijn betoog ook dat er in de contracten nergens verplichtingen genoemd zijn of straffen bij overtredingen. Daarom had NOC-NSF hem nooit naar huis mogen sturen. Als de turner gelijk krijgt is het nog niet duidelijk hoe het verder gaat... omdat er al een Franse vervanger voor de ringenfinale is aangewezen. Het kabinet bekijkt of de regels voor het medisch beroepsgeheim van artsen moeten worden aangepast. Dat heeft minister van de Steur van Veiligheid en Justitie gezegd... naar aanleiding van de plannen in Duitsland. Regeringspartij CDU wil artsen verplichten naar de politie te stappen... als ze denken dat iemand terreurplannen heeft... In Nederland moeten artsen het alleen melden als mensen acuut risico lopen. Volgens Van der Steur is dat een goede regeling, maar hij bekijkt toch of er in het huidige systeem dingen aangepast moeten worden. Bij de bomaanslagen in het zuiden van Thailand zijn vier Nederlanders gewond geraakt, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn drie vrouwen van 49, 23 en 18 en een man van 72. De vrouwen liggen nog in het ziekenhuis, twee van hen zijn zwaar gewond. Bij 14 explosies in verschillende Thaise badplaatsen kwamen gisteravond en nacht zeker vier mensen om en raakten tientallen mensen gewond. De Turkse justitie heeft een aanklacht voorbereid tegen oppositieleider Demirtas. Hij wordt verdacht van het verspreiden van terroristische propaganda, melden Turkse media. Demirtas is de leider van de pro-Koerdische partij HDP. President Erdogan ziet de HDP als een spreekbuis van de terreurorganisatie PKK. Het weer vanuit het westen opklaringen. In het oosten kan nog wat regen vallen. De zon schijnt af en toe bij een graad of 22. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. En ook kan er lokaal een bui vallen bij ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden een file van 4 kilometer die 20 minuten vertraging oplevert. De andere kant op richting Amsterdam bij Eembrugge 3 kilometer. En bij Muiden een file van 2 kilometer. Op de A4 daarna Amsterdam bij knooppunt Burgerveen 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2 kilometer.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 Yes, it will. And if you look, you will discover. Yeah real mother vineyard. Good God. Listen, got to go to a disco. Throw your troubles away. Dance to the music that the DJ plays well, all right. And then the lights come on, yeah, like you knew they would.